Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een huisarts uit Brunsum is opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van een patiënt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft dat bevestigd aan Dagblad de Limburger. Het Openbaar Ministerie wil er niets over zeggen. De arts uit Brunsum werd in 2017 ook al beschuldigd van een lek met een patiënt. De vrouw zei dat de dokter zich aan haar had opgedrongen toen ze een paniekaanval had gehad. Er werd vrijgesproken. Details over de nieuwe zaak zijn nog niet bekend. Op de tweede dag van de G7-top in Biarritz zijn geen grote doorbraken bereikt. De leiders van de zeven grootste industrielanden in Europa zijn het wel eens geworden over hulp aan het Amazonegebied. Dat wordt geteisterd door de grootste bosbranden in jaren. Op uitnodiging van de Franse president Macron werd de top ook bezocht door de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif vijf mannen uit Assen die gisteren waren opgepakt na de dood van een man in een speeltuin zijn vrijgelaten. Uit onderzoek van de politie is niet gebleken dat de man van 32 hebben mishandeld voor hij overleed. De vijf blijven wel verdachten in de zaak. Vier van hen waren op de man gaan zitten om hem vast te houden in afwachting van de politie. Omdat hij mogelijk betrokken was bij een zedendelict met een meisje van vier. Later bleek dat de assenaar was overleden. De vader van het meisje meldde zich later bij de politie. In Nederland is er in 20 jaar tijd een kleine 60.000 hectare bijgekomen aan woonwijken, werkterreinen en infrastructuur. Dat is een oppervlakte vergelijkbaar met bijna de helft van de provincie Utrecht. De bouw is vooral ten koste gegaan van landbouwgrond, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook bossen moesten soms wijken. Het weer vannacht helder met minima rond 15 graden. Lokaal kans op een mistbank. Overdag zonnig en tropisch warm van 26 graden op de Wadden tot 31 in Limburg.